Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikanen wachten in spanning af wie hun nieuwe president wordt. Want dat is nog steeds niet duidelijk. Biden lijkt er net iets beter voor te staan. Maar alles hangt nu af van de laatste swing states. Het gaat daar nek aan nek. In Pennsylvania, waar Trump aan de leiding gaat... willen democraten dat alle stemmen gewoon worden geteld... ziet verslaggever Matthijs van der Wiel. Hier in Pennsylvania zijn nog niet alle poststemmen geteld. En Trump wil dat het tellen stopt. Ze zijn met z'n honderden naar het gasveld gekomen. Om te protesteren tegen wat ze noemen de pogingen om hun, hun stem af te nemen. In Arizona, waar Biden aan kop gaat, staan Trump-aanhangers juist te demonstreren dat het tellen van de stemmen wel doorgaat. Het is de verwachting dat in de loop van de dag meer duidelijk wordt over de uitslag van de presidentsverkiezingen. Bij ING gaan duizenden banen verdwijnen. En dat komt door de coronacrisis. De bank maakte de afgelopen maanden een stuk minder winst dan vorig jaar. Lijkt er ook op dat ING-medewerkers in Nederland worden ontslagen. Om hoeveel mensen het gaat weten we nog niet. Veel schade na een plofkraak in Hilversum vannacht. De klap was zo hard dat er 100 meter verderop nog brokstukken zijn gevonden. De verdachten gingen er vandoor. Of ze geld mee hebben genomen is onduidelijk. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is een campagne gestart om mensen te wijzen op de gevaren van corona. Hou je aan de regels, daar gaat het om. Ik zeg nee tegen corona en ik hou anderhalf meter afstand. Ik zeg nee tegen corona, daarom vermijd ik grote groepen. Een van de mensen die meedoet aan de campagne is kickbokser Ilias Enahachi. Hij vindt het belangrijk om mee te doen. Heel veel jongeren, maar ook ouderen, denken dat het eh, eh, een grap is. Ik snap dat het moeilijk is om afstand te houden, ook vooral voor de jongeren. Maar mijn tip is echt gewoon, hou je aan de regels. Hoe eerder we aan de regels houden, hoe sneller de corona voorbij gaat. Het is geen toeval dat er juist in Kanaleiland zo'n campagne start. Het is een van de armere wijken van Utrecht. En we weten inmiddels dat het coronavirus harder toeslaat in armere wijken. Het weer, is koud en het kan mistig zijn. En die mist kan lang blijven hangen. In de mist een graad of 8, op andere plekken maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein staat nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. En door het ongeluk op de A9 is het verkeer ook vastgelopen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen.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 need a dog pound. Hundred models getting faded in a car. atrás, que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' trucks en quejos, y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti, no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti, y tú eres pa' mí.